Jelle Seubring met het NWS Journaal. Een 38-jarige man uit Frankrijk moet 18 jaar de cel in vanwege seksueel misbruik. Franse media noemen hem de Tinder-verkrachter. De man kwam via die dating-app in contact met zijn slachtoffers. Hij bood ze een fotosessie aan in zijn studio... waar hij de slachtoffers drogeerde en misbruikte. De man werd al eerder opgepakt, maar in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten. Vervolgens ging hij opnieuw de fout in. De rechter heeft hem nu veroordeeld voor 12 verkrachtingen en drie andere gevallen van misbruik. Een illegale carmeeting in Kuik heeft afgelopen avond voor een grote verkeerschaos gezorgd. Volgens het Brabants Dagblad waren er meerdere duizenden voertuigen aanwezig, onder meer uit Duitsland. Bij de carmeeting komen autoliefhebbers bij elkaar om hun meestal gepimpte auto te showen. De politie moest op meerdere plekken ingrijpen en werd bijgestaan door de Duitse politie. De afritten van de snelweg A73 naar Kuik zijn nog afgesloten. In de Amerikaanse stad Baltimore is een grote hijskraan aangekomen... voor het opruimen van de brug die afgelopen week instortte. Dat gebeurde nadat een containerschip tegen een pijler botste. Bergingsbedrijven maken zich nu klaar om de wrakstukken op te ruimen. Door die wrakstukken ligt de zoekactie naar vier vermiste wegwerkers stil. Eerder werden al wel twee lichamen geborgen. Komende week bezoekt president Biden de rampplek in Baltimore. Hij heeft ook een noodfonds beschikbaar gesteld. Justitie eist celstraffen tegen twee mannen die meer dan duizend veilingkarren zouden hebben gestolen. De karren zouden in 2018 zijn gestolen van een bloemenveiling. Dat bedrijf liep ruim een miljoen euro schade op. Volgens het OM werden de karren door de mannen gesloopt en als schroot verkocht aan een sloperij. Het weer, vannacht regen en het koelt af naar een graad of 8. Morgen vooral in het oosten zon. Langs de kust is het grijs en druilerig bij een graad of 12.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 Om Al die jaren nooit geweest. Zandvoort. can I make zoete lolly. tel halt, die ga je likken als een borrekooi. Je dikke jennis, die bulken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste cent. En pas die wortel maar bij, de kniel die halt op tilt.